Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er kan eindelijk weer graan Oekraïne uit. De pakhuizen in dat land puilen uit omdat Rusland de uitvoer van graan blokkeerde. Het leidde tot voedseltekorten in de rest van de wereld. Veel landen gebruiken Oekraïns graan om brood en ander eten mee te maken. Oekraïne en Rusland hebben nu afgesproken dat er weer schepen vol graan kunnen vertrekken... Oekraïne navigeert ze langs mijnen in de Zwarte Zee. En Rusland belooft ze niet tegen te houden of kapot te schieten. De vier schietpartijen in het Brabantse Os hebben mogelijk met elkaar te maken. Vannacht werd voor de vierde keer deze week een huis beschoten. Buurtbewoners zijn flink geschrokken. Ja, het is weer bingo. Het gaat meestal over drugs en eh, die zo je. Dat zet je wel aan het denken. Het is steeds dichterbij bij, mijn woning ook, eh, zeg maar. Daar schrik ik van, ja. Nee, eh, het is echt niet normaal meer zo. Dat kan niet. Ja, het is net Wild West, hè. Zieke personen die denken dat ze zo op kunnen lossen. De burgemeester van Os zegt dat ze begrijpt dat inwoners bang zijn en zich zorgen maken. Maar zegt er ook bij dat het niet nodig is, omdat het om gerichte beschietingen ging. In Nijmegen liepen een hoop wandelaars vandaag met blaren en hun laatste restje energie over de Via Gladiola. Het is de laatste dag van de Vierdaagse. Onze collega Suus liep hem voor het eerst en heeft het kruisje ook bemachtigd. Ik heb echt ontzettende pijn aan mijn voeten. De laatste 10 kilometer. Zo, dat was nog een eindje. Gelukkig stonden er ontzettend veel mensen langs de kant. Te juichen, aan te moedigen. Met ontzettend veel gladiolen. Mijn hele tas zit onder de bloemen inmiddels. En eh, Oh, ik ben moe. En mijn voeten doen pijn. En ik ga eens even kijken waar ik een feestje kan vieren. Dit jaar was de Vierdaagse eigenlijk een Driedaagse. De eerste wandeldag ging die door door het tropische weer. Het grootste muziekfestival van Australië is letterlijk in het water gevallen. Het regende daar afgelopen dag zoveel dat tentjes onder water liepen... en het terrein in een grote modderpoel veranderde. Omdat de organisatie ook nog te weinig personeel had... hebben ze de eerste dag van het driedaagse festival maar helemaal afgelast... Ze hopen dat het feest dit weekend wel gewoon door kan gaan. Heb ik het weer nog. In het Zuidoosten heb je vanavond kans op een spatje regen. Verder is het droog en koelt het af tot een graad of 12.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 serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? Dan blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, oh met twee vingers schuim ik neem het leven met twee vingers, oh, oh, oh, oh. Met twee vingers schuin, oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim.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 Het wordt weer mogelijk om graan te exporteren uit Oekraïne. Dat hebben Rusland en Oekraïne afgesproken met de Verenigde Naties. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over veilige vaarroutes over de Zwarte Zee... omdat daar zeemijnen liggen. En Britten die vanaf Dover per boot naar het Europese vasteland willen...